Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In appgroepen van de JFVD worden nog steeds extreemrechtse dingen gezegd. De jongerenclub van Forum voor Democratie zette eerder al een paar jongeren uit de partij... omdat ze antisemitische en homofobe appjes stuurden. En volgens de krant Het Parool gebeurt dat nog steeds. Ze hebben screenshots van de appgroepen gezien... Onder meer de coördinator van de jongerenclub in Zuid-Holland zou bewonderend over het nationaal socialisme hebben gesproken en racistische opmerkingen over Joden hebben gemaakt. Bij demonstraties voor en tegen Zwarte Piet in Venlo zijn vanmiddag meerdere mensen opgepakt. Toen de twee groepen met eieren en vuurwerk gingen gooien, greep de politie in. Ook in Denemarken kennen ze dit geluid. Honderden trekkers zijn naar Kopenhagen en Aarhus gereden om te protesteren tegen het ruimen van nertsen. De Deense regering wilde 17 miljoen nertsen niet meer hebben vanwege corona. Het virus is al gemuteerd bij nertse Maar boeren die zijn het niet eens met die ruiming. In de buurt van Zierikzee in Zeeland is vanochtend een dode dolfijn gevonden. Het is een mannetje van ongeveer anderhalve meter groot. Gisteren werden er iets verderop al drie dolfijnen gespot. Stichting SOS Dolfijn gaat ervan uit dat de dode dolfijn bij dat groepje hoorde. En deze man heeft nu een soundboard. Kost maar 5 euro, een kippetje. Garagehouder Hamza uit Rotterdam. Hij werd bekend door zijn uitspraken over gedumpte kippen bij de Kuip. Die werden verplaatst omdat sommige mensen de kippenstront en het gekraai niet aankonden. Maar daar was Hamza het niet mee eens. En zijn meningen kun je nu random aanklikken op dat soundboard. Ik weet niet wat mensen tegen hebben voor kippen. Ah, geen probleem, koop ik twee en dan over drie maanden zijn ze weer. Je vindt het soundboard op koekeloekoek.nl krijg je het weer nog. Vanavond gaat het op veel plekken regenen. Het koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen weer een bewolkte dag. Dan zie je de zon wel ietsje meer. Het wordt 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn...